Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Trump is nog zekerder dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president na het gesprek over vrede tussen Rusland en de Verenigde Staten. Tijdens zijn presidentschap zei Trump de oorlog binnen 24 uur te kunnen beëindigen. Dit keer noemde hij geen tijdspad. Hij zei alleen dat hij nog voor het einde van de maand een gesprek heeft met de Russische president Poetin... Trump herhaalde verder dat er verkiezingen nodig zijn in Oekraïne. Volgens hem krijgt president Zelensky nog maar nauwelijks steun van de bevolking. Meer dan 150 zwarte zwaardwalvissen zijn aangespoeld op het Australische eiland Tasmanië. Zo'n 90 leven nog, maar er is weinig hoop dat ze kunnen worden gered. Het strand waar de dieren liggen is slecht te bereiken voor schepen en voertuigen. Het is niet bekend waarom de walvissen zijn gestrand... Waarschijnlijk liggen ze er al één of twee dagen. Op Tasmanië spoelen vaker groepjes walvissen en dolfijnen aan. Een paar jaar geleden kwamen 470 gienden vast te zitten op zandbanken. Nederland geeft op verzoek van Nigeria 113 bronzen objecten terug.